Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Tienduizenden oorlogsstrategie tegenover de drugsbende staakt. Ook willen ze dat de corruptie bij de Mexicaanse overheid wordt aangepakt... en dat een aantal grote misdaden van drugskartels snel voor de rechter komt. De mars begon donderdag op 80 kilometer van Mexico-stad. Het initiatief kwam van een bekende Mexicaanse dichter... die in maart een zoon verloor door geweld van drugsbendes. In het begin liepen enkele honderden mensen met hem mee in een stille tocht. De massa zwelde aan tot enkele tienduizenden en de mars eindigde op het grootste plein van Mexico-stad. Sinds 2006 worden Mexicaanse veiligheidstroepen op grote schaal ingezet tegen drugsbendes. Volgens officiële cijfers zijn sindsdien bijna 35.000 mensen om het leven gekomen, waaronder ook veel burgers. De interimregering in Egypte zegt hard op te treden tegen nieuw religieus geweld in het land... Dat is de uitkomst van een spoedberaad over het geweld tussen moslims en kopten. Premier Sharaf onderbrak daarvoor een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gisteren kwamen in Egypte zeker twaalf mensen om het leven toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. De politie moest met traangas de menigte uiteendrijven en pakte 190 mensen op. Die moeten nu voor een militaire rechtbank verschijnen. Het Egyptische leger hoopt dat daarvan een afschrikwekkende werking uitgaat. In Bremen zijn 61 leden van twee rivaliserende motorbendes gearresteerd na een vechtpartij. De Mongols vierden in het centrum van de Duitse stad de opening van hun nieuwe clubhuis, ondanks een verbod. De politie greep meteen in. Daarna trokken de Mongols naar het clubhuis van de Hells Angels in Bremen.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 Keep messing with my head Should've picked honesty even you may not have thrown it don't have to say that you did I already know I already know I'm out from him uh. Now there's just no chance No chance You and me There'll never be and don't it make you sad Tell me you love me Why did you leave me all alone? Tell me you need me Call me on the phone Girl, I refuse have me confused with some other guy like baby Bridges Now it's your turn your turn To cry so tell me damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. The damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. The damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. The damage is done, so I guess I believe. you don't have to say, don't have to what, say you did. what you did. I already know. I already know. I you got from him. Uh. There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad? Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.